Dat zegt de Griekse minister van Buitenlandse Zaken die als bemiddelaar optrad. Hij heeft naar eigen zeggen geen moment overwogen een tegenprestatie aan te bieden. We hebben gewoon heel duidelijk gezegd dat de situatie onacceptabel was... en dat de Nederlandse militairen vrij moesten komen, aldus de Griekse minister. Het was tot op het laatste moment spannend of de overdracht wel door zou gaan. De Grieken hadden met de Libiërs afgesproken dat de drie Nederlanders op de luchthaven van Tripoli klaar zouden staan. Maar toen het Griekse vliegtuig er eenmaal was, duurde het volgens de minister nog uren voordat de Nederlanders werden gebracht. In het oosten van Japan worden meer mensen geëvacueerd rondom een kerncentrale die zwaar beschadigd is geraakt door de aardbeving. In een straal van 10 kilometer rond het complex moeten zo'n 45.000 mensen hun huis uit. Eerder waren al zo'n 3000 mensen geëvacueerd. Het Japanse persbureau Kyodo meldt dat de straling die vrijkomt in de reactor duizend keer hoger is dan normaal, wat kan duiden op een lek. Maar die berichten zijn niet bevestigd. Door de aardbeving werkt het koelsysteem niet meer en loopt de druk in de reactor steeds verder op. Buiten de kerncentrale zou de straling ongeveer acht keer hoger zijn dan normaal. Ook in een nabijgelegen tweede kerncentrale werkt het koelsysteem niet. Daar is geen melding gemaakt van een hogere radioactieve straling. De HEMA in België verbiedt medewerkers een hoofddoek te dragen. Ook een petje en een piercing zijn voortaan taboe. De nieuwe regels gelden voor alle medewerkers van de 80 HEMA-filialen in België. Aanleiding is de commotie die was ontstaan over een medewerkster in Genk die een hoofddoek droeg. Haar contract werd niet verlengd omdat ze weigerde haar hoofddoek af te doen.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 C'est ok, tant pis, c'est juste là, je m'agite. Je grandis l'amour, oh si c'est au gré du vent que j'aime vagabonder. Moi je suis comme was making